4000 militairen trokken in een lange kolonne van panzervoertuigen in het host van de nacht over de grens met Kuwait. Daarmee is feitelijk een eind gekomen aan de operatie die 7,5 jaar geleden begon om de Iraakse dictator Saddam Hussein omver te werpen. De terugtrekking was eigenlijk voorzien voor eind deze maand en dat blijft ook de officiële datum voor het eind van de operatie Iraqi Freedom, zo benadrukt het Pentagon. Toch is de Amerikaanse aanwezigheid in Irak nog niet voorbij. Tot eind volgend jaar blijven nog zo'n 50.000 militairen in het land, onder meer om het Iraakse leger te adviseren en op te leiden. Tijdens operatie Iraqi Freedom zijn ruim 4400 Amerikaanse militairen en honderdduizenden Irakezen om het leven gekomen. Een drijfjacht in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg heeft aan twee mensen het leven gekost. Een jager van 71 schoot per ongeluk een 39-jarige drijver neer die in een maisveld het wild aan het opjagen was. Het slachtoffer raakte dodelijk gewond. De schutter kreeg daarover zoveel vroeging dat hij thuisgekomen zichzelf doodschoot, meldt de politie. In de Spaanse deelstaat Navarra zijn ongeveer 40 toeschouwers van een stierengevecht licht gewond geraakt toen de stier de tribune opsprong en op het publiek inliep. De verwondingen liepen uiteen van kneuzingen tot schrammen, maar de paniek was groot. In de arena was een zogeheten recorte aan de gang, waarbij de stier niet wordt verwond en de stierenvechter er alleen vlak langs rent of er overheen springt. Toch bracht de stier er dit, het er dit keer niet levend vanaf. Hij moest worden afgemaakt omdat het niet lukte hem van de tribune af te krijgen. Dan het weer. Aan de kust bewolkt en kans op een bui. In het binnenland opklaringen en plaatselijk nevelig. Minima rond 11 graden. Overdag stapelwolken, zon, maar ook een enkel buitje. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS.